In Griekenland zijn veel tankstations weer voorzien van benzine. Het leger helpt bij de bevoorrading omdat vrachtwagen- en tankautochauffeurs al een week in staking zijn. Ondanks de bevoorrading blijft de benzine schaars, vooral in afgelegen vakantiegebieden. Veel toeristen hebben daardoor niets aan een huurauto. Tienduizenden Griekse vrachtwagenchauffeurs protesteren sinds maandag tegen de liberalisering van de transportmarkt. In Keulen zijn de Gay Games begonnen. Een week lang strijden ongeveer 10.000 homosporters uit tientallen landen om de medailles. Voor het wedstrijdzeilen wordt uitgeweken naar de Maasplassen bij Roermond. De Gay Games worden sinds 1982 om de vier jaar gehouden. Het borstbeeld van Herman Brood in het centrum van Zwolle is uit voorzorg weggehaald. De eigenaar, een instelling voor kunstuitleen, is bang dat dieven het beeld willen stelen omdat het van brons is. GroenLinks in Zwolle, de geboorteplaats van Brood, wil dat een website over beelden in de stad wordt aangepast. Op die site is precies te zien waar koperen en bronzen beelden staan. In Rotterdam hebben vanmiddag naar schatting 800.000 mensen het zomercarnaval meegevierd. Op Caribische muziek trok een kleurrijke stoet van zo'n 2000 dansende mensen door het centrum van de stad. De politie is tevreden over het verloop. De Johan Cruijffschaal is gewonnen door landskampioen FC Twente. De club uit Enschede won in de Amsterdam Arena van bekerwinnaar Ajax met 1-0. Het doelpunt van Luc de Jong viel al in de achtste minuut. Hij onderschepte een slordige uittrap van Ajax-keeper Stekelenburg. De wedstrijd om de kruisschaal is de traditionele opening van het voetbalseizoen. Volgende week vrijdag begint de competitie in de eredivisie. De Nederlandse hockeymannen zijn het toernooi om de Champions Trophy goed begonnen. In Gladbach wonnen ze met 5-2 van Spanje. Nederland speelt morgen tegen titelverdediger Australië... dat de Champions Trophy begon met een 9-1 overwinning op Nieuw-Zeeland. Het weer plaatselijk nog een bui, vannacht nagenoeg droog en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met in de middag...